Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft afgelopen nacht geschoten op drie schepen van de Libische kustwacht. Dat gebeurde in de haven van de stad Misrata. Volgens het Amerikaanse leger is één schip vernietigd en werd een tweede zwaar beschadigd. De Amerikanen schoten na een actie van de Libische kustwacht. Die zou raketten hebben afgevuurd op koopvaardijschepen in de haven van Misrata. De VVD vindt dat Nederlandse F-16's in Libië ook doelen op de grond moeten kunnen bombarderen. Vorige week besloot het kabinet mee te doen met de handhaving van het wapenembargo en het vliegverbod. Vicepremier Verhagen sloot bombardementen door Nederland uit, maar VVD-Kamerlid Ten Broeke is daar niet op voorhand tegen. De behandeling van de zaak Sahar door de Raad van State is uitgesteld. Er zou morgen een zitting zijn over het meisje dat minister Leers terug wil sturen naar Afghanistan. Maar Leers wil eerst nieuwe informatie van buitenlandse zaken over de situatie van het schoolgaande meisjes in Afghanistan. Die inlichting krijgt hij waarschijnlijk vandaag. In Maastricht is een motorrijder overleden die vannacht op een politieauto was gebotst. De politie maakte vannacht jacht op iemand op een gestolen crossmotor. Op een kruispunt doemde de motor zonder licht uit het niets op, net toen de politieauto passeerde. De motorrijder droeg geen helm, maar een bivakmut. Onderzocht wordt nog of hij inderdaad een motordief was. Bij een politieinval in een woonwagenkamp in Eindhoven zijn zeker zes bewoners opgepakt. De politie was op zoek naar wietplantages en wapens. Bij de inval waren behalve de politie ook de gemeente Eindhoven, de marechaussee en de Belastingdienst betrokken. In de Europese Unie zijn vorige maand bijna 17% meer bedrijfswagens verkocht dan een jaar eerder. Vooral de verkoop van zware vrachtwagens is fors gestegen, meldt de Europese Organisatie van Autofabrikanten. Het herstel van de economie is de belangrijkste reden voor de toegenomen verkoop van bedrijfswagens. Het weer zonnig, alleen langs de Waddenkust is het af en toe bewolkt.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 Thousands of lives wasting away, people living from day to day. It's a challenge just staying alive, cause in the ghetto, Oh, wat is dit toch een lekker nummer. Masterpiece van de Commodores. Heerlijk nummer, een oud nummer. We gaan door met een nieuw nummer van Medina, You and I. Maar eerst gaan we even vertellen wat we hier aan het doen zijn. Want jullie vragen je natuurlijk af, waarom wordt het constant onderbroken? Nou, ik ben aan het oefenen voor mijn Flex Radio uurtje. Dat is een eh, programma over de jeugd, voor de jeugd, van de jeugd. Met allerlei talenten die meedoen met... Eh, met het programma. Die gaan vertellen waarom ze bezig zijn met wat ze doen. Bijvoorbeeld, we hebben Dennis van der Laar gehad, een eh, formule racer. We hebben Jimmy Mel gehad, een DJ in, eh, in de dop. En we krijgen waarschijnlijk volgende keer krijgen we Jaap van der Meij. Die is ontzettend goed in basketballen. Dat heb ik gehoord van onze grote vriend Joop van Nes. Dus die ga ik aan de tand voelen en een heel uur mee vullen en zijn muziek draaien. Dus als je iemand kent die getalenteerd is, in wat dan ook. Of het nou koken is, sport is, um, noem maar op. Maakt me allemaal niet uit. Laat even weten. We gaan het volgende nummer draaien van Medina, You and I. van Kelis. En we gaan door met een heel oud nummer uit 1977, dus vorige eeuw. Van de Mark en Clark Band. Echt een prachtig nummer. Hier komt hij. Worn Down Piano, Mark en Clark Band. and the bidding began on the grandfather's plan.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 And the piano cries out, let me play once 그 양. in the tongue of God. It's a quarter past five and the bidding is done. Everything's sold and I'll leave one by one. The auction is over and left in that room is that worn out. piano. Still a bit out of tune. Oh, the a go the crowds came around that piano out sound. But the crowd piano out. Let me once. and I'm the kid that falls It's like the way we fight The times I cry We come to blows And every night The passion's there So it's gotta be right Right Cause I just know you'll come around Right we come to blows And every night The passion's there So it's gotta be right Right prachtig nummer. Ik vind het tenminste een prachtig nummer. Volgende nummer wat we gaan draaien. What Goes Around Comes Around van Justin Timberlake. Uh. breaking my heart to what you run wat een prachtig nummer weer. Oh, oh, oh. Ja. Dit was het nummer wat eh, Ben Sonders heeft gezongen. En dat heet eh, Use Somebody. Maar dit, keer van Laura Jansen. Prachtig nummer. We gaan door met een ander heel erg mooi nummer. Dit is van Plump en dat heet Kut. En dat is zo verschrikkelijk mooi. Ik zal het jullie laten horen. Echt toppertje. niet doorheen praten. Plump met kut. We gaan uh, alweer afsluiten. We gaan door met een nummer van Lily Allen, 22. En daarna gaan we afsluiten met eh, Anouk, Star in Heaven. En dan hebben we het weer gehad. Ik heb twee uurtjes geoefend voor Flex Radio. Altijd te beluisteren op de tweede woensdag van de maand. Volgende maand alleen de derde woensdag met Jaap van der Meij. Een basketballer in spe in de dop. En eh, dat wordt een groot. Dat heb ik gehoord van Joop van Nes. En die kan het weten, want die is zelf erg goed in basketballen. Een echte oude basketballer geweest. En helemaal into basketbal. Dus luister de derde woensdag van 7 tot 8 s avonds naar Flex Radio. Met allerlei leuke en jonge mensen die ontzettend veel talenten hebben. En nogmaals, we sluiten af met ehm, Lily Allen 22. En daarna gaan we Anouk draaien met Star in Heaven. Veel luisterplezier. When she was 22, bright But she's nearly 30 now and she 9.